Eerder vandaag vonden de Christen-Democraten Kroes nog te oud voor de toekomstgerichte portefeuille van internetaangelegenheden. Haar benoeming wordt definitief als het Europees Parlement op 9 februari instemt met de samenstelling van de hele Europese Commissie. Ook het gemeentebestuur van Amsterdam zegt nu dat het in 2002 niet had moeten besluiten om de Noord-Zuidlijn aan te leggen. Het bestuur is daarmee op één lijn gekomen met de enquêtecommissie, waardoor de kwestie zonder politieke gevolgen blijft. De enquêtecommissie stelt dat in 2002 al duidelijk was dat de risico's niet te overzien waren. De Noord-Zuidlijn wordt veel duurder dan begroot en is ook veel later klaar dan de bedoeling was. De Italiaanse Senaat heeft een wet aangenomen die de duur van rechtszaken beperkt tot 10 jaar. Als na die periode geen uitspraak is gedaan, gaat de verdachte vrij uit. Critici zeggen dat de wet is bedacht om rechtszaken tegen premier Berlusconi te kunnen afblazen. De Belgische tekenleraar, die drie moorden heeft toegegeven, heeft nu ook vijf verkrachtingen bekend. Volgens de Belgische justitie zou die die hebben gepleegd in Hasselt. Er zijn geruchten dat de man ook een vierde moord heeft toegegeven, maar daar wil de Belgische justitie niets over kwijt. De film Oorlogswinter van Martin Koolhoven staat op de shortlist voor een Oscar in de categorie niet-Engelstalige films. Op die shortlist voor de Academy Awards staan negen films, daarvan worden straks vijf films genomineerd. De Oscar-uitreiking is op 7 maart. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. FC Groningen-Herenveen werd 2-0. De doelpunten werden gemaakt door Tim Matafs en Andreas Kraanquist. Door de winst stijgt Groningen naar de tiende plaats en Herenveen staat veertiende. Het weer. Bijna overal droog.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 Ik ben de kip Jij bent de nou, staan is oude koffie. Ik ben de paus. Jij bent de pil. Gewoon met Danny de Munk. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Zijn dat soort dingen tenminste. Jij bent Bertien nou, Stemberg. Ik ben een viool. Ik ben de steen. Jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben ja. bier. Nog een beetje reclame zitten maken, Jij bent Pieter, ik het klavier. Het leek me ook I'm saying? A lot of devotion on the dance floor like a sexy potion.